uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Werkgevers kunnen meer doen om mensen aan het werk te helpen... personeel te behouden of te voorkomen dat mensen voortijdig uitvallen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau... in een rapport over personeelsbeleid. Een hoog salaris en goede arbeidsvoorwaarden... zijn in deze krappe arbeidsmarkt niet genoeg. Volgens het SCP kunnen werkgevers bijvoorbeeld de werkdruk verlagen... scholing en trainingen aanbieden... en de optie geven voor thuiswerken. Ook zouden ze meer kunnen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. De Japanse kiezers hebben de liberaal-democratische partij van premier Kishida een enorme verkiezingszege bezorgd. Na telling van alle stemmen blijkt de partij 62 van de 125 verkiesbare zetels in het Huis te hebben bemachtigd. Daarmee heeft de LDP, ook zonder steun van coalitiepartner Komeito, een absolute meerderheid. De verkiezingen werden overschaduwd door de aanslag op ex-premier Abe. Die werd vrijdag doodgeschoten tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Justitie wist ervan dat Ridouan Taghi vanuit zijn cel in de EBI communiceerde met de buitenwereld. Mede dankzij een tip van de FBI. Dat schrijft de NRC. Volgens de Amerikaanse Veiligheidsdienst kon, dat, kon hij dat doen omdat één of meerdere bewakers waren omgekocht. De contacten waren er al voor dat zijn neef Youssef hem regelmatig bezocht. Die optrad als een advocaat. Later werd hij aangehouden omdat hij ervan verdacht wordt als boodschapper te hebben opgetreden. Het OM zegt tegen NRC dat er aanwijzingen waren dat Taghi contact onderhield met de buitenwereld... maar dat het onderzoek nooit hard bewijs heeft opgeleverd. De omvang van de brand in het Amerikaanse natuurpark Yosemite is afgelopen weekend meer dan verdubbeld. De beroemde sequoia's zijn volgens nog onbeschadigd, zegt een woordvoerder van het park. Sommige van die reuzenbomen zijn al meer dan 3000 jaar oud. Ongeveer 1600 mensen zijn geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, de dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het zuiden schijnt de zon geregeld en in de loop van de dag breekt die ook in de rest van het land door. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het verkeer kan vrijwel overal moeiteloos doorrijden, behalve op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schoorl en Bergen rijdt het verkeer langzaam over 4 kilometer. Je vertraging is ongeveer 10 minuten.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 Werkgevers kunnen meer doen om mensen aan het werk te helpen... personeel te behouden of te voorkomen dat mensen voortijdig uitvallen... zegt het Sociaal Cultureel Planbureau. Het SCP noemt onder meer verlaging van de werkdruk... en meer training en scholing. De Japanse kiezers hebben de Liberaal-Democratische Partij... van premier Kishida een enorme verkiezingszege bezorgd. Na telling van alle stemmen blijkt de partij een ruime meerderheid te hebben... in het Hoge Huis. Justitie wist ervan dat Ridouan Taghi vanuit zijn cel in de EBI... communiceerde met de buitenlandse wereld. NRC schrijft dat de FBI-justitie heeft getipt... dat één of meerdere bewakers waren omgekocht door Taghi. Het weer in het zuiden schijnt de zon geregeld... en in de loop van de dag breekt hij ook in de rest van het land door. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in het zuiden. mezelf, maar niet dezelfde als voorheen. Vroeger en nu drijven steeds verder uiteen. En ik weet nu hoe het is om even zonder jou te zijn. Al het grijs heeft the things shoulders if it was ever hard to move.